met het NOS Journaal. Internationaal groeit de kritiek op het harde optreden van het regime in Syrië tegen demonstranten. Diverse Europese landen willen dat de druk op Syrië wordt opgevoerd om een einde te maken aan het geweld. VN-chef Ban Ki-moon heeft het beschieten van burgers en de inzet van tanks veroordeeld. Hij heeft opgeroepen tot een onafhankelijk onderzoek. In Syrië wordt het protest tegen het regime van president Assad de laatste dagen met harde hand neergeslagen. Daarbij zijn doden gevallen, maar hoeveel is onduidelijk, omdat er geen onafhankelijke journalisten worden toegelaten. Een Syrische mensenrechtenorganisatie zegt dat er sinds het begin van de protesten zo'n 400 burgers zijn gedood. Getuigen melden dat er de afgelopen dagen honderden mensen zijn opgepakt. Ook zouden scherpschutters mensen neerschieten die, op straat, die de straat op gaan om de doden te bergen. Telefoon telefoonlijnen en elektriciteitskabels in delen van Syrië zijn afgesneden. Johan Cruijff wil toetreden tot het bestuur van Ajax. Dat heeft de club bekendgemaakt na een bijeenkomst van de ledenraad. Een commissie van vijf personen gaat nu op zoek naar andere kandidaatleden voor het bestuur van de vereniging. Voorzitter Rob Been junior van de ledenraad is blij dat Cruijff formeel een functie wil binnen Ajax. Volgens Been wil Cruijff zijn technische hervormingsplannen niet meteen volledig uitvoeren, maar wil hij hiervoor de tijd nemen. De positie van onder andere trainer Danny Blind blijft daarmee voorlopig veilig.